Jobboot met het NOS Journaal. Een Amerikaanse hof van beroep heeft de geheime dienst NSA op de vingers getikt. Het hof noemt het op grote schaal verzamelen van telefoongegevens van Amerikaanse burgers illegaal. Volgens de rechter valt het verzamelen niet onder de Patriot Act. Die wet is ingesteld na de aanslagen van 11 september 2001... en bedoeld om opsporingsdiensten meer bevoegdheden te geven. Na onthullingen van klokkenluider Edward Snowden kwam er veel kritiek op de werkwijze van de NSA. Daarbij zou de privacy van burgers in het geding zijn. Binnenkort wordt de wetgeving over bevoegdheden van de veiligheidsdienst in de VS aangepast. Het Hof vindt het daarom niet nodig om nu iets te veranderen. In Canada is een man van 24 aangeklaagd in een grote cybermisbruikzaak. Hij wordt ervan verdacht dat hij zo'n 2000 jongens online heeft verleid om seksuele handelingen te verrichten voor de webcam. Er zijn waarschijnlijk ook slachtoffers uit Nederland. Op de website van de Canadese politie wordt een oproep gedaan aan slachtoffers om zich te melden. Op de site staan meerdere valse namen die de man op internet gebruikte. Feyenoord en Vitesse zien af van een kort geding tegen de politievakbonden. De clubs overwogen een gang naar de rechter om af te dwingen dat de wedstrijd Feyenoord-Vitesse zondag toch door kon gaan. Burgemeester Abu Taleb heeft de wedstrijd verboden omdat er door de politieacties te weinig agenten beschikbaar zijn. Volgens de voetbalclubs zeggen juristen dat de kans klein is dat een rechter de agenten het recht op staken verbiedt. Reddingswerkers gaan in Canada de lichamen zoeken van de twee Nederlandse polonderzoekers... die daar hoogstwaarschijnlijk zijn verdronken. Het team hoopt de lichamen van de twee te bergen en terug te brengen naar Nederland. De reddingswerkers zijn op weg naar het gebied op sneeuwscooters. Met helikopters en vliegtuigen lukte het niet om er te komen vanwege het slechte weer. Het weer in Nederland, droog en helder. Vanavond, vannacht alleen in het noordwesten kans op een enkele bui. Morgen gewolkenvelden, maar in het zuiden ook geregeld zon. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden van het land. Zaterdag eerst nog enkele buien, daarna warmer en meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor afrit Bunschoten 4 kilometer file. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden 4 kilometer. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is nog steeds dicht tussen de knooppunten Raasdorp en Badhoevedorp.